9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Brabanders lijken ook vandaag gehoor te geven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. De ANWB meldde vanochtend geen files in Noord-Brabant en in Limburg. Door het coronavirus zijn voor het eerst ook geen Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein tijdens Pasen. De hoofdarrangeur zegt dat dat na goed overleg is besloten ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Nederlandse versie gepubliceerd... van het verplichte reisformulier voor Italië. Nederlanders in Italië die terug naar huis willen... moeten zo'n document invullen. De Britse Centrale Bank heeft de rente verlaagd naar 0,25 procent... om de financiële gevolgen van het coronavirus te beperken. De Britten houden er rekening mee dat de uitbraak van het virus... de economie de komende maanden zal verzwakken. In Groot-Brittannië is een staatssecretaris positief getest op het coronavirus. Op de dag dat ze de eerste ziekteverschijnselen had... is ze naar een bijeenkomst met premier Johnson geweest. Het is niet bekend of hij ook op het virus is getest. In kamp Amersfoort zaten in de Tweede Wereldoorlog veel meer gevangenen dan gedacht. werd altijd uitgegaan van 35.000 mensen. Maar onderzoekers zeggen in de Telegraaf dat het er minstens 10.000 meer moeten zijn geweest. Voor het onderzoek zijn archieven in heel Europa doorzocht. In kamp Amersfoort zaten onder andere verzetstrijders, joden en Sovjet-krijgsgevangenen. Veel van hen gingen uiteindelijk naar vernietigingskampen in Duitsland. Ongeveer de helft van hen overleefde dat niet. In Pakistan is een F-16 van de luchtmacht neergestort. Het gebeurde in de buurt van de hoofdstad Islamabad. Over slachtoffers zijn is niet duidelijk. Op beelden op internet is te zien dat de F-16 een looping probeert te maken... en te laat weer optrekt. Volgens Pakistanse media deed de bemanning mee aan een oefening voor een militaire parade. Het weer in het midden en zuiden is nog regen of motregen. In het noorden blijft het droog met steeds vaker wat zon. In de zuidelijke helft blijft het bewolkt. 11 tot 14 graden vandaag. Morgen wisselend bewolkt met in de middag buien. Dan wordt het rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A1 naar Amsterdam bij Naarden 6 kilometer. Op de ringweg Amsterdam tussen Zeeburgertunnel en knooppunt Amstel 5 kilometer. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Dan op diezelfde A10, daar staat tussen Sloterdijk en Osdorp 3 kilometer...